Oud-minister Abdullah had er geen vertrouwen in dat de verkiezingen nu wel eerlijk zouden verlopen. In de eerste ronde was er op grote schaal gefraudeerd. De AFM wil een onafhankelijke vergelijkingssite voor verzekeringsproducten. Volgens de financiële toezichthouder moet een klant daarop niet alleen de prijs kunnen vergelijken... maar ook kunnen zien hoeveel geld er naar een tussenpersoon gaat. Vanaf 1 januari moeten adviseurs de klant informeren over de vergoeding die ze krijgen. Maar de AFM wil daarnaast ook een onafhankelijke website... waar mensen voor een onafhankelijke vergelijking terecht kunnen. De Nederlandse economie groeit volgend jaar met drie kwart procent. Dat verwacht het Internationaal Monetair Fonds. Het IMF beoordeelt elk jaar de economische vooruitzichten en rekent voor Nederland op een licht herstel. Het fonds steunt verder de crisisaanpak van het kabinet, waarbij onder meer de banken financiële steun kregen. In Amsterdam is herdacht dat vandaag vijf jaar geleden Theo van Gogh werd vermoord. Vanochtend legt het stadsdeel Oost-Watergraafsmeer bloemen bij De Schreeuw, het beeld in het Oosterpark ter nagedachtenis van de filmmaker en columnist. De stichting Vrienden van Pim Fortuyn hield vanmiddag een bijeenkomst bij het monument. Onder de aanwezigen waren de ouders van Van Gogh. Theo van Gogh werd vijf jaar geleden vermoord door Mohammed B. Volgens B had Van Gogh de islam beledigd. In de haven van New York is een nieuw Amerikaans marineschip aangekomen. Dat is gemaakt van staal van het World Trade Center. De USS New York werd op de kade verwelkomd door slachtoffers van de aanslagen van 11 september 2001. Toen het de Hudson opvoer in de richting van Ground Zero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 就莫要钱。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 En dit is helemaal oud, hè? ...1978. Het staat op een LP, maar het is ook nog eens een keer een live uitvoering geworden... ...en die staat dan weer op de CD. zo'n eh, zo'n oud hitje, hè? En dit is eh, iets nieuws. Becky Duke, zij heeft een cd voorgeschreven als singer-songwriter. Heeft de cd ook zelf helemaal geproduceerd. En dit is Don't Cross the Line. liefhebber bent van eh, dit soort muziek, ga maar eens naar uw favoriete platenzaak en zoek maar eens naar de cd van Becky Duke. En deze jonge man, hij luistert naar de naam I am Nice, maar als je dan naar zijn liedjes luistert, dan is hij niet zo nice hoor. Want hier zegt hij een beetje agressief, don't mess with me. Schuurde dame telt voor twee. En dit zijn A Few Good Men, vier heren uit Amerika. once more. And later, I met a boy whose inner life was his true passion. We did connect in an exploratory fashion. He claimed what ties us to this mortal coil we should sever. Could I ever live up to his dreams? Or would I like to play a part in his scheme? Oh, I've, I've got my plans and prayers inhibitions, knowing no bounds, no inhibitions. I know at the Neil Simon Theater. Zo heet deze cd volledig. En er eh, staan maar liefst 16 eh, tricks op. 16 tricks met deze vrolijke, af en toe warme eh, klanken. Rich Hopkins en Liza Novak. De cd Loveland. We brachten hem uit in 2008 en is door deze beide helemaal volgeschreven. Door deze dame en heer. Sommigen noemen het uh, Americana. Nou, ik noem het gewoon pop. Angel in Boots. en een heer, eh, Rich Hopkins en Liza Novak. Ik weet niet of het eh, man en vrouw is, maar ze brengen prachtige muziek samen hoor. En dat geldt ook voor deze twee, May en Mackie. Long Way Down the Road, zo noemen ze hun cd. En die hebben ze ook helemaal samen volgeschreven hoor, deze twee. Uitgebracht in 2006 eh, op Music and Words hier in Nederland. Baby, I Need You. Judith Nijland is een dame die hier in Nederland eh, al wat gedaan heeft in de popmuziek. Maar tegenwoordig is ze meer in de jazz terug te vinden. The Beautiful Reality of Life, zo heet deze cd. Is al een nou, oude cd, zal ik maar zeggen. Is al een aantal jaren geleden uitgebracht. En ze heeft het over, mij lijkt het wel. Jack is drawing pictures of smiling faces in the sun. His colorful expressions will be admired by everyone. But when you look into his eyes, you'll see the colors fade away. He knows by broken glass and quarrels downstairs every day. shame. Two times four is eight, plus one is nine. And all his grace will show that everything is just fine. But after school, he's walking home, reluctant as can be. And waiting for whatever comes, he may tea, They think he's sleeping, but he's not. And in the morning, they forgot the smell of booze and the sound of words. But inside of jail, deze dame, deze Judith Nederland. Zij eh, schaamt zich er niet voor om af en toe ook eens een keertje de blues te zingen hoor. En dat doet ook Omar en his Howlers. Van de cd Big Delta, de titeltrack. deze cd van Omar and His Howlers. Prachtige bluesmuziek hoor. En dit is ook weer een singer-songwriter. Luister naar de naam John Derven. En als u meer over deze man wilt weten, kijkt u gewoon op www.johndurven.com. Mits u natuurlijk in bezit bent van uh, internet. Hè? The Road Goes On is een cd uit 2006. En hij heeft het over soldaten voor altijd, oftewel warriors forever. your friend. my stukje naar eh, Nederlandse teksten gaan luisteren. Onder andere van Roland Verstappen. nou, dat lijkt er niet veel op, hè? Dat eh, deze jonge man eh, nog iets kan zingen. Een volgende track van diezelfde cd maar eens proberen. Hij zei dan net, janken doen we thuis wel. Nou ja. En dit is geschreven door Ferdinand C. Onze vader. Onze